Gert Kluk bij het NOS Journaal. Duitsland is solidair met Oekraïne, maar zal het land geen militaire bijstand verlenen. Dat zegt de Duitse bondskanselier Merkel. De Oekraïense president Poroshenko had een oproep gedaan aan NAVO-landen... om marineschepen naar de zee van Azov te sturen. Ze zouden Oekraïne, dat geen NAVO-lid is, moeten bijstaan... en beschermen in het opgeleide conflict met Rusland. Zondag namen de Russen drie Oekraïnse schepen in beslag. Duitsland zegt de zorgen van Oekraïne te begrijpen... maar wil niet dat het conflict militariseert. In de Filipijnen zijn drie agenten veroordeeld tot maximaal 40 jaar cel... voor de moord op een scholier van 17. Volgens de politie was de jongen een drugscourier... maar daar, daar is geen bewijs voor gevonden. Het zijn de eerste veroordelingen voor buitensporig politiegeweld... sinds de Filipijnse president Duterte in 2016 begon... met zijn bloedige strijd tegen drugsdealers. Bij die zelfverklaarde drugsoorlog zijn al zeker 5000 doden gevallen. In Nederland en België zijn 13 mensen aangehouden... in verband met de productie en export van harddrugs naar Scandinavië. Twee van de verdachten werden op verzoek van Zweden aangehouden. Zij waren in beeld gekomen bij het onderscheppen van drugstransporten eerder dit jaar. In Maarsen ontmantelde de politie een ecstasy-lab... waar ruim 18.000 pillen per uur werden geproduceerd. In de zaak nam de politie ook grote hoeveelheden geld... wagens, vuurwapens en munitie in beslag. Het kabinet zal het VN-migratiepact van Marrakesh steunen... maar komt wel met een extra verklaring om te voorkomen... dat migranten er te veel rechten aan kunnen ontlenen. Ingewijden bevestigen bericht hierover in de Volkskrant. Morgen wordt het besproken in de ministerraad. Volgens voorstanders regelt het pact alleen maar een veilige, gereguleerde migratie. Tegenstanders vrezen dat het de deur openzet voor nieuwe, onbeheersbare migratiestromen. Het weer, bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen af en toe zon en op veel plaatsen droog. Ook dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland veel vertraging nog steeds op de A10, de ring Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en Osdorp een half uur vertraging. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Op knopende Nieuwe Meer zijn namelijk, is namelijk de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de A2 en de A9.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, eh, in de ether op 106.9... en we kunnen luisteren via het internet. Dat kan, je, tikt even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Een druilerige, een druilerige dag, maar daar hebben we het juiste medicijn voor. Twee uur heerlijk verwarmende muziek. Hier eh, is als eerste Queen en daarna Cindy Loper. Veel plezier. make a big in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, We will, we will rock you. We will, will we rock you, You're buddy. a young man, man, hard shouting in the street. gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it out. We will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will. Allereerste hit van Cindy Loper uit 1984... Girls Just Wanna Have Fun. Ze was niet alleen een, eh, een goede zangeres, ze was ook een actrice. Ze trad eh, regelmatig op in een van de series van de Amerikaanse televisie... Bounce. En ze speelde daar de rol van eh, medium met de naam Avalon. Dat was uh, Cindy Loper. En we begonnen met We Will Rock You van Queen uit 1977... van het album News of the World. En na twee pittige nummers krijgen we altijd wat rustigers... Hier zijn de Jackson 5 met I'll Be There. 1970, na I Want You Back en ABC... hadden ze een grote hit met I'll Be There. De Jackson 5 met de nog zeer jonge Michael Jackson. We gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden. 29 november 1968. Zes nieuwe binnenkopers. En de eerste gaan we nu draaien, nummer 37. En als ik hem gedraaid heb, meteen weer vergeten. Quick Joey Small door de Casanets Cats Orchestral Circus. Quick Joey Small beetje een overblijfsel van de bubblegum-periode. Quick Joey Small van de Cazenets Cats. Super, eh, pardon, Singing Orchestral Circus. En zo is dat. Ehm, de volgende, daar heb ik zeer goede herinnering aan. Love Sculpture en Saberdance. En Love Sculpture, daar zat in Dave Edmonds. En die speelde de gitaar. Nieuw op 35. 35, de Dance van de Love Sculpture... gebaseerd op het nummer van Kachaturian natuurlijk. Ehm, dat was 35, eh, nieuw op 29, een eh, voor mij onbekend duo... maar ze staan er nog eenmaal in. Judy Clay en William Bell met Private Number. Clay en William Bell en Private Number... en die kwamen binnen op nummer 29. Eh, de volgende komt binnen op nummer 28... en die eh, spreekt wat meer tot de verbeelding, moet ik zeggen. Hier is The Gun and Race with the Devil. De Devil. En die kwamen binnen op nummer 28, pardon, 29. Nee, ja, 29. Ah, de volgende komt binnen op nummer 24. En dat is volgens mij de laatste van Diana Ross en de Supremes als uh, kwartet. Of was het trio? Maar goed, in ieder geval... daarna ging Diana Ross met haar solo carrière verder. Maar de laatste single, dat was ook een grote hit. Kwam binnen op 24, Love Child. Supremes en Love Child. En die kwam binnen op nummer 24, 5 gehad. Eén te gaan en dat is dan meteen de hoogste nieuwe binnenkomer. En dus natuurlijk ook... De klapper van de week! week, En dat is uh, Build Me Up Buttercup van de Foundations. Nieuw op nummer 22. me know. Although you are true, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? was 1961 en dit was eh, Mr. Eckerbilk samen met het Leon String Choral en Stranger on the Shore. De oorspronkelijke titel van dit nummer was Jenny, de naam van zijn dochter... maar toen het nummer werd gebruikt als titelsong van de BBC-serie Stranger on the Shore... hebben ze dat meteen maar even aangepast. Hier zijn de Rolling Stones, Parachute Woman... stond het op, op dat album. Parachute Woman, en dat komt natuurlijk uit 1968, ook 50 jaar geleden... dat dus het album werd uitgebracht. En dan is het nu tijd voor de tip van Willem. En die eh, komt vandaag eh, van John Mayall... samen met zijn bluesbreakers van het album eh, So Many Roads uit 1968. En op dat album spelen niet de minste mensen mee. Peter Green, Mick Fleetwood, John McVie, Ainsley Dunbar en Huey Flint. Niet allemaal altijd op hetzelfde nummer, maar ze spelen wel mee... Eh, en een van die nummers die eh, daarop staan op het album is Crocodile Walk. Hier is de tip van Willem. See that crocodile walk. Goffin en King schreef heel veel fantastische hits. En dit was er een van, eh, Going Back. En uh, eh, Carol King heeft in 1980 een album gemaakt onder de titel Pearls, Pareltjes. Allemaal nummers die ze geschreven heeft samen met Gary Goffin. En dit was Going Back.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 About the times I won't have to say. you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. to go. Leaving on a Jet Plane, 1967. En dit was John Denver. Heel veel mooie liedjes geschreven. En dit is eigenlijk wel mijn uh, eh, favoriete John Denver nummer. En daarvoor hoorden we de Chiffons met eh, He's So Fine. En dat was een top 100 hit uit 19 63. David Bowie. tot het nieuws en de berichten nog even een momentje... om de sterfdag van George Harrison te gedenken.